Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar... ligt vanochtend tot 8 uur stil vanwege een werkonderbreking bij spoorbeheerder ProRail. Leden van de vakbond FNV Spoor voeren actie voor een nieuwe CAO. Ook morgen en vrijdag worden acties verwacht in andere regio's. Zaterdag heeft FNV Spoor een 24 uursactie in het hele land gepland. Deze nacht is de voorlopig laatste nacht waarin de avondklok geldt. Niemand mag tot half vijf vannacht zonder geldige reden naar buiten. De avondklok werd op 23 januari ingesteld en daarover was veel te doen. Na de invoering ervan was het een aantal dagen onrustig in het land. Het einde van de avondklok is onderdeel van een breder pakket aan versoepelingen. Zo mogen vanaf morgen de winkels weer open zonder afspraak en gaan de terrassen beperkt open. En er is meer bezoek welkom bij uitvaarten. Techbedrijven Alphabet en Microsoft blijven ook in de eerste maanden van dit jaar profiteren van het veranderde gedrag van consumenten, adverteerders en werkgevers in de coronapandemie. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft voor het tweede opeenvolgende kwartaal een recordwinst genoteerd van bijna 18 miljard dollar. Het techbedrijf verdiende het meeste aan advertenties via Google. Ook Microsoft doet het goed. Onder de streep hield het bedrijf 15,5 miljard dollar over. Een jaar eerder was de netto winst in het eerste kwartaal 10,7 miljard dollar. De eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Chelsea heeft geen winnaar opgeleverd. In Madrid werd het 1-1. Chelsea kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong door Pulisic, maar Real Madrid kwam nog voor rust op gelijke hoogte door Benzema. Na de rust werd niet meer gescoord. Vanavond is de tweede halve finale tussen Paris Saint-Germain en Manchester City. Volgende week zijn de returns. Het weer. Vannacht koelt het snel af. Op de koudste plaatsen kan het licht vriezen en lokaal ontstaan ook enkele mistbanken. Overdag schijnt op veel plaatsen de zon volop. Vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking voorzichtig toe, maar het blijft droog.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 Want ik, ik ben de wind in je rug. Ik ben de brug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Je hebt je alles gegeven, maar zag niet wat je had verwacht en hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij.